Maud met het NWS Journaal. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff zegt dat de bijstandsuitkering omlaag moet. Wie er een heeft, kan er iets meer geld bij krijgen... maar dan moet er wel iets voor worden gedaan. Zoals het volgen van een opleiding, solliciteren... of het doen van vrijwilligerswerk. Dijkhoff zei op het VVD-congres dat het te normaal is geworden... dat mensen een uitkering krijgen... zonder zich te realiseren dat die wordt betaald van belastinggeld van werkende mensen. Rusland geeft toe dat er in het land sprake is geweest van systematisch dopinggebruik. Dat schrijven de Russische minister van Sport en het hoofd van het Olympisch Comité aan het antidopingbureau WADA. Dat had eerder e- geëist dat Rusland zijn fouten zou erkennen. Deze dopingbekentenis is een van de eisen waaraan het land moet voldoen om meer volledig mee te mogen doen aan internationale sportevenementen, zoals atletiekwedstrijden. Filmproducent Harvey Weinstein is weer vrij nadat hij 1 miljoen dollar borg had betaald. Hij gaf zichzelf eerder vandaag aan bij de politie in New York. Weinstein wordt beschuldigd van verkrachting en seksueel wangedrag tijdens ontmoetingen met twee vrouwen. Hij is vrijgelaten, maar hij moet wel een enkel band dragen. Ook heeft hij zijn paspoort in moeten leveren. De filmproducent is sinds oktober vorig jaar door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Belgische kunstenaars hebben commotie veroorzaakt in het Noord-Duitse Zingst. Ze hadden daar een 17 meter lange plastic potvis op het strand gelegd. Die lag er zo levensecht uit dat de gemeente dacht dat er daadwerkelijk eentje was aangespoeld. Hulpdiensten werden ingeschakeld, maar dat was voor niks. Het bleek om een plastic exemplaar te gaan dat onderdeel was van een kunstproject. Het weer vanavond nog een enkele onweersbui. Vannacht opklaringen bij een graad of 15. In het weekend veel zon, erg warm. Lokaal kan het 30 graden worden. Zondagavond kan in het zuiden een bijvallen mogelijk met onweer. Na het weekend blijft het warm. Dit was het NOS Short.